Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het aantal vluchtelingen dat vanuit Turkije naar de Griekse eilanden vaart neemt fors toe. Waren het de afgelopen tijd ongeveer duizend per maand, in augustus zijn er al meer dan 6000 mensen op de eilanden aangekomen. Dat kan komen door de redelijk rustige zee, maar ook de mislukte staatsgreep in Turkije zou een verklaring kunnen zijn voor de stijging. WhatsApp moet door de EU verplicht worden om berichten leesbaar te maken voor de politie. Daarvoor pleiten Frankrijk en Duitsland. WhatsApp en andere chat-apps werken nu met een versleuteling... waardoor alleen verzender en ontvanger kunnen zien wat er is getypt. Duitsland en Frankrijk vinden dat onwenselijk vanwege de strijd tegen het terrorisme. Het graf van de vrouw die in haar eigen tuin is begraven mag voorlopig blijven. Haar echtgenoot begroef haar vorige maand in hun tuin in Brunsum... nog voordat de gemeente daar toestemming voor had gegeven. Volgens de rechter had de man dat niet mogen doen... maar is het nu niet wenselijk om haar te laten opgraven. Het Enschedese ziekenhuis Medispectrum Twente weet inmiddels wie de patiënt is die zondag werd opgenomen en niet kon vertellen wie hij was. De man was verward en het ziekenhuis vroeg via de media om tips. Uiteindelijk leverde dat niets op, maar heeft de man zelf aangewezen waar hij woonde. Een wijkagent is met hem in de auto rondjes gaan rijden en al wijzend kwamen ze bij het huis van de patiënt aan. Hij had de sleutels bij zich. In de Filipijnen is de waarschijnlijk grootste parel ter wereld ontdekt. Hij is 61 centimeter lang, 30 centimeter breed en weegt 34 kilo. Dat is meer dan vijf keer zoveel als de parel die tot nu toe als grootste werd beschouwd. Een visser ontdekte hem toen zijn anker vast kwam te zitten in een oester. De waarde van de parel wordt geschat op zo'n 90 miljoen euro. Het weer, vanavond is het helder en rustig. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 16. Morgen is er weer volop zon en wordt het op veel plaatsen 30 graden. Donderdag kan het nog warmer worden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 12 kilometer, vertraging ruim een half uur. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor Amstelveen 8 kilometer. Dat kost je zo'n 20 minuten. Een kwartier extra reistijd op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en Nieuwendam een file van 14 kilometer. Door een kapotte auto op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort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 将。 thank you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 gentleman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 بالنظر هالقدر much as we can. love my style, girl. Put it on appalling. crazy Hey, you drive me crazy extra sexy like and you make me wanna say hi. When you shake, shake it low. Girl, you wicked now. Girl, I like the way how you flow. Every time you passing me jiggly jiggly and oh. And you wicked to rot it now. Lie. van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. All of your wildest dreams are about to come true.